Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers schrapt honderden banen. In het hoofdkantoor gaat het om 40% van de ongeveer 500 arbeidsplaatsen. Daarnaast worden uiterlijk 1 maart zeven asielzoekerscentra gesloten... waarin totaal ongeveer 100 mensen werken. Dat is bekendgemaakt op personeelsbijeenkomsten. De orkaan Roke, die over het midden van Japan raast, heeft dan zeker zes mensen het leven gekost. In meer dan 550.000 huizen is de stroom uitgevallen. In Tokio zijn honderdduizenden forensen gestrand doordat veel metro's uitvielen. De kerncentrale van Fukushima, waar na de tsunami van maart een nucleaire ramp plaatsvond, zou geen schade hebben opgelopen. SP-leider Roemer vindt dat de financiële crisis volledig te wijten is aan politiek falen en menselijk handelen. Bij de algemene beschouwingen zei hij dat het kabinet andere keuzes moet maken, zoals het terugdraaien van de bezuinigingen op de Wajong en de sociale werkplaatsen. PvdA-leider Cohen dient misschien een motie van afkeuring in tegen het kabinet. In de Kamer beschuldigde hij het kabinet ervan te liegen over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. De politie doet al de hele dag onderzoek bij het Amsterdamse gerechtsgebouw. Het pand was afgelopen nacht doelwit van een aanslag. Rond half drie is een projectiel op de derde verdieping van het gerechtsgebouw afgevuurd, waardoor er behoorlijke schade is in het trappenhuis. Over de achtergrond of het motief is nog niets bekend. Autofabrikant Saab is voorlopig beschermd tegen faillissement. De Zweedse rechter heeft een soort uitstel van betaling verleend... waardoor het bedrijf drie maanden de tijd krijgt om te reorganiseren. Topman Muller verwacht in die periode een financiële injectie van een Chinese investeerder. Verschillende bonden hadden al faillissement aangevraagd voor Saab. Dan het weer, overwegend bewolkt en eerst nog in het noorden af en toe een bui. Vannacht overal droog en minimaal rond 12 graden. Morgenochtend nog kans op een bui, morgenmiddag droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 30 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, voorknopend Hoevelaken, 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Dorp 5. De andere kant op tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7. A9 Amstelveen naar Alkmaar, bij Akersloot 4. A12 Utrecht richting Arnhem, bij het Riebergen 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam, bij de Alfred Berklaan Roderijs 4. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Rotterdam-Charloes 10. Verderop richting Gorkum tussen Henneke de Ambacht en Papendrecht 6. De andere kant op tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht 5. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en ter Terbrechtseplein 6. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knopen Terbrechtseplein 8.